René van Brakel met het NOS-journaal. Het is Griekenland niet gelukt om het zeker of Griekenland kan rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. Het begrotingstekort komt uit op 8,5 procent, een procent meer dan was vereist. Ook volgend jaar wordt het tekort hoger dan het IMF en de EU willen. Het Griekse kabinet heeft gisteravond de ontwerpbegroting voor volgend jaar vastgesteld. Eerder op de dag was de minister van Financiën nog hoopvol dat het zesde deel van een lening zou worden vrijgegeven. De ministers van Financiën van de 17 eurolanden komen vanmiddag bijeen in Luxemburg om over Griekenland te praten. De vrouwenrechten in Afghanistan komen steeds verder onder druk te staan. Dat schrijft Oxfam Novib in een rapport over vrouwen in Afghanistan. Sinds westerse troepen tien jaar geleden Afghanistan binnenvielen... is er volgens Oxfam veel bereikt op het gebied van vrouwenrechten. Maar de laatste tijd was er vooral aandacht voor vredesonderhandelingen met de Taliban. Daardoor verdwijnen volgens Oxfam de vrouwenrechten van de politieke agenda. De organisatie roept Afghanistan en de internationale gemeenschap op om bij onderhandelingen van het vredesproces in Bonn in december ook uitdrukkelijke afspraken te maken over vrouwenrechten. Rob de Nijs en Anouk hebben gisteren in Rotterdam de Edison Popprijs 2011 gewonnen. In de categorie Beste Groepen won Raccoon en Daniel Lohuus won in de categorie Kleinkunst Theater. De twee publieksprijzen gingen naar Nick en Simon en Ilse de Lange. De avond werd in Rotterdam afgesloten met een eerbetoon van diverse artiesten aan Marco Borsato. Die kreeg de Edison Oeuvreprijs. Het weer... Kans op mist, het is een graad of 10. Overdag opnieuw veel zon, het wordt tussen de 19 en 23 graden.